Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nieuwe coalitie doet grote beloftes waarvan onzeker is of ze kunnen worden waargemaakt, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het instituut maakte een analyse van de plannen van D66, VVD en CDA. De coalitie wil in de zorg de gevolgen van het verhogen van het eigen risico verzachten door in te zetten op preventie. Maar volgens het bureau is dat onvoldoende voor de problemen die nu spelen. Ook noemt het bureau het streven van het kabinet om het aantal asielzoekers te verminderen op korte termijn niet reëel. In Oekraïne is voor de tweede keer in drie dagen tijd een politiebureau aangevallen. Bij de laatste explosie in de zuidelijke stad Mykolaiv raakten zeven agenten gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De ontploffing was vlak voordat de agenten begonnen aan hun dienst. De vorige explosie was zaterdag in de stad Lviv in het westen van Oekraïne. Daarbij kwam een politieagent om en raakten 24 mensen gewond. De cybercriminelen die zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de hack op telecomprovider Odido... dreigen de gestolen data te publiceren op het dark web. Dat meldt RTL Nieuws. Nieuwsmedium meldt verder dat de criminele groep Shiny Hunters achter de datadiefstal zit. Die groep zet Odido onder druk om een bedrag van 1 miljoen euro te betalen voor donderdagochtend. Op 12 februari werd bekend dat de criminelen toegang hadden tot de gegevens van ruim 6 miljoen klanten van Odido. De zoon van de Amerikaanse regisseur Rob Reiner zegt dat hij zijn ouders niet heeft omgebracht. De man van 32 wordt verdacht van moord op zijn vader en moeder... maar zei tegen de rechter dat hij onschuldig is. De 78-jarige Rob Reiner werd half december doodgevonden in zijn woning in Los Angeles...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 Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. FM Met het nieuws van 3 uur.